Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook... is weggestemd door de Verenigde Naties. Rusland gebruikte een veto en dus gaat het plan niet door. is de VS nogal boos over. Russia put politics over progress. Russia, who has carried out an unprovoked war on its neighbor has the audacity and the hypocrisy to throw stones when it lives in a glass house itself. Rusland is hypocriet, zegt de VN-ambassadeur. Moskou vindt dat de tekst over Gaza niet ver genoeg gaat. Maar zelf voeren ze ook een oorlog tegen hun buren, zegt ze. Bij een bootongeluk in Indonesië gisteren zijn waarschijnlijk meer dan 70 mensen omgekomen. Dat zegt de VN. Voor de kust van de provincie Aceh kapseisde de boot. De slachtoffers verdronken. Zo'n 75 mensen zouden het ongeluk wel hebben overleefd. Het ging om een boot met Rohingya-vluchtelingen. Dat is een moslimminderheid die eh, weggejaagd wordt uit Myanmar. De politie heeft drie mensen opgepakt voor een gewelddadige ontvoering in Egmond aan Zee vorig jaar. Het zijn twee mannen uit Den Haag en Delft en een vrouw uit België. Ze bedreigden, gijzelden en ontvoerden een man uit Beverwijk. De politie gaat misschien nog meer verdachten oppakken. En Utrechters, bereid je voor op meer van dit. dronken Britse toeristen. Nu Amsterdam deze groep steeds meer weg probeert te houden... komt de Domstad eh, dus in beeld. Nou, de bekende Britse krant Daily Star noemt Utrecht al het nieuwe Amsterdam... en tipt de stad om het goedkopere bier en ook het eh, gezellige uitgaansgebied. En bovendien is het natuurlijk maar 20 minuutjes treinen vanaf de hoofdstad. Nou, Amsterdam probeert jonge Britten via online campagnes weg te houden. Britse vrijgezellenfeesten zouden dus zomaar af kunnen zakken naar Utrecht. Het weer, veel motregen de hele dag bij een graad of 12. Morgen een mix van wolken en zon, maar ook kans op buien met zelfs onweer en hagel. Het wordt een graad of 9 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Roelevaartsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. 10 minuten oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC 5 minuten vertraging.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 ZFM. Give it, love it, give it, love it. Give it, love it, give it, love it. I would treat me good, treat me good. Give it, love it, give it, love it. Give it, love it in the way that I should. Treat me good, treat me good. good, treat me good, treat be good. All in my give it up, give it up. All give it in the way that I should. Girl. a man, you know, be boogie woogie. Now he's not take it, take it. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run relentlessly. Nobody play with us, how we not ties the rats. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day.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 Ook China en Algerije stemden tegen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat het noodzakelijk is om de stad Rafah binnen te vallen in het zuiden van Gaza. Het doel is om Hamas te verslaan. In de stad zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De missionair landbouwminister Adema zegt dat de mestregels van de Europese Commissie worden versoepeld. Volgens Adema kan mest zo worden gerecycled dat het eindproduct kan worden gebruikt als alternatief voor kunstmest. Het weer op veel plaatsen regen, vanavond overwegend droog.